Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Medewerkers van Bunk hebben stiekem meegegluurd in de bankrekeningen van klanten. Dat zegt NRC. De krant sprak met oud-medewerkers en mensen die nu nog bij de bank werken. Vier van hen gaven aan dat ze wel eens hebben rondgeneust in andermans rekening. Daar hadden ze verschillende redenen voor, vertelt deze journalist van NRC. Twee van hen die deden dat om eh, ex-geliefden te bespioneren was bijvoorbeeld één werknemer die eh, op een date ging... en ging bekijken of eh, zijn date niet stiekem ook een andere relatie had. Eh, een andere werknemer keek in rekeningen van collega's van Bunk om te zien wat zij verdienden. Dat mag niet. Bankmensen die worden betrapt kunnen worden ontslagen en krijgen vaak een beroepsverbod. De volgende tegenstander van Oranje op het EK is bekend. Het wordt Roemenië. Dat lijkt gunstig, maar analist Leonne Stendler heeft de Roemenen zien spelen... en zegt dat we ze vooral niet moeten onderschatten. Ik moet vooral terugdenken aan die eerste wedstrijd van eh, Roemenië tegen Oekraïne... waarin ze wat was het, 29% balbezit hadden, maar wel even met 3-0 wisten te winnen ontzettend stug. Eh, stond goed. Eh, ja, dat deden ze best wel slim. Tactisch vond ik ze in die wedstrijd in ieder geval... Eh, hebben ze dat heel handig gedaan. De wedstrijd is komende dinsdag om 6 uur. Als Oranje doorgaat moeten we in de ronde daarna tegen Turkije... of een oude bekende, Oostenrijk. En een nieuwe slag in de eierbaloorlog tussen Groningen en Amersfoort. Een ondernemer in die laatste stad is de snack ook gaan verkopen... maar dan onder de naam Keierbal. Dat is een knipoog naar de bijnaam van Amersfoort, de Keistad... Veel Groningers vinden het niet kunnen en ook de politiek mengt zich er nu in. Deze provinciale politicus vindt er wat van. Ik denk dat kan niet. Je hebt een bossenbol, die kennen we allemaal. De Limburgse vlaai, eh, het Friese suikerbrood, de Drentse roggebol. Dan heb je gewoon de Groningse eierbal. En die heet in heel Nederland gewoon eierbal. Nou, de eierbal is ook cultureel erfgoed in Groningen. hij vindt daarom dat je de naam niet zomaar mag veranderen. En denk na over maatregelen tegen de namakers in Amersfoort. En het weer nog. Opnieuw een zomerse dag met af en toe wat wolkjes... en in het binnenland kans op een lokale bui. Maar vooral blauwe luchten en veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Er is wel wat meer vertraging nu op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Tussen de afrit Egmond en knooppunt Kooimeer nu 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij Zaanstad Zuid 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein 6 kilometer file.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 Militairen drongen het presidentieel paleis binnen... maar na een oproep van de president trokken de militairen zich terug... en werd de leider van de staatsgreep gearresteerd. Medewerkers in de metaal- en technieksector leggen de komende twee dagen het werk neer. lukt de vakbonden al maanden niet om het eens te worden over een nieuwe CAO... voor ruim 300.000 mensen in onder meer de installatietechniek en bij isolatiebedrijven. Ondanks het aanbod van meer podcasts en luisterboeken blijft live radio onverminderd populair.